Freddy van Tijn met het NOS-journaal bij Krip gered. Er zijn vier doden geborgen. Hoeveel mensen er aan boord waren is niet duidelijk. Griekse media hebben het over vijf tot 700 mensen. Volgens de kustwacht kwam het schip waarschijnlijk uit Noord-Afrika. De meeste overlevenden worden naar Italië gebracht. Maar ook Egypte, Malta en Turkije nemen mensen op. Vanaf vanavond gaan de treinen in België tijdelijk weer rijden urenlang overleg tussen de vakbonden en de directie is weliswaar op niets uitgelopen. Maar de bonden kunnen door een procedurefout niet doorstaken. Door die fout, bij de aankondiging van de huidige staking, kunnen stakers worden ontslagen als ze doorgaan. De Socialistische Spoorbond wil nu van 12 tot 19 juni opnieuw staken. Het treinverkeer in België is al ruim een week flink ontregeld, vooral in Wallonië. Er wordt gestaakt omdat het aantal compensatiedagen is verlaagd. De toekomst van de nationale reddingsvloot is onzeker. Dat zijn de schepen die uitrukken bij overstromingen. Minister van de Steur ruziet met de 25 veiligheidsregio's over de vraag wie die reddingsvloot moet betalen. Het gaat om 770.000 euro per jaar. Vanaf 1 januari krijgt de vloot geen geld meer. Van der Steur wil dat de gemeenten de kosten op zich nemen, maar die zijn dat na twee jaar onderhandelen nog steeds niet van plan. Kiki Bertens heeft de halve finale van Roland Garros in twee sets verloren van Serena Williams. Ze noemt dat jammer, maar ze zegt dat ze alles heeft gegeven en ontzettend trots is op zichzelf. Het weer. In het zuiden en het westen is het bewolkt. In de rest van het land zijn er perioden met zon. Er trekken flinke buien over, van oost naar zuidwest. En daarbij is kans op onweer. En lokaal kan heel veel regen vallen. Morgen zijn er ook buien met kans op onweer, vooral in het zuiden. Het is dan wel zonniger en de maxima liggen dan tussen de 22 graden en 25. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer file. Tussen Hoevelaken en Stroe 4 kilometer file. A2 Utrecht en Bos tussen Vianen en Afrit Everdingen 3. Tussen Schiphol en Nieuw-Vennep op de A4 Amsterdam richting Den Haag 3 kilometer file. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 4 kilometer file. Tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude Rijndijk nog eens 4 kilometer erbij. De A4 richting Rotterdam tussen Zoeterwoude Dorp en Rijswijk heeft 2 kilometer file nog door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 2 kilometer file door een kapotte auto. Op de A8 Amsterdam-Zaandam bij knooppunt Zaandam 3 kilometer. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en knooppunt Velsen 4 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Nieuwebrug 2 kilometer file. A15 Gorkum-Rotterdam, Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer tussen Hardingsveld-Giessendam en Papendrecht 8.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 Een druk weekend voor Zandvoort. Natuurlijk het recept voor het komend weekend. De column van Nel Kerkman. En in de tweede uur het weer voor het komend weekend. Heel veel lekkere muziek heb ik voor u uitgezocht. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel luisterplezier. En we starten vandaag met een oudje. Cleedence Clearwater Revival. I put a spell on you. straks om rond een uur of zeven op het Kerkplein komen de kanjers van de wandelwierdaagse binnen. Ga ze lekker aanmoedigen en geef ze een bosje bloemen, want ze verdienen het allemaal. Zeker. direction of love Breathe, breathe in the air Cherish this moment Cherish this breath Tomorrow's a new day for everyone does your heart say? wind blows and this day is De Westkust lacht <laughs> 24 uur per dag. Dit is ZFM.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 zoals ik net al zei, er is genoeg te doen op het moment in Zandvoort. En eerst komen de vierdaagse binnen, die kanjers. En dan is er voorafgaan aan de familiedagen drive-in bij Max Verstappen... op 4 en 5 juni op circuitpark Zandvoort... zal Max acte présence geven in het centrum van Zandvoort aan Zee. Op het Raadhuisplein kun je de jongste Formule 1-winnaar uit de geschiedenis van dichtbij bewonderen. Wie weet heeft hij zijn bolide wel meegenomen. Live muziek is in die avond met een zeer populaire band Buckwit uit Amsterdam. Al meer dan 25 jaar speelt de zeskoppige band Powercell... met betere covers uit de jaren 60, 70 en 80. Dus op naar het Raadhuisplein voor die kanjers en voor Max Verstappen. fever pitch and it's bringing me out the Luister naar het leukste radiostation van Nederland. zaterdag 4 juni kan men losgaan op de muziek van overwegend Zandvoortse DJ's. Dancing in the Street. De optredens spelen zich af in het centrum van Zandvoort aan Zee. Namelijk in de Halterstraat hebben ze vier of vijf podia's. Dorpsplein, Jenks en Kerkplein.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 De, kolom column, van de week, van, van Nel Kerkman. Volgens mij is Zandvoort goed de weg kwijt. Het begint al met de zoveelste keer omdraaien van de rijrichting van de grote en de kleine krocht. Ik ben de tel kwijt, hoe vaak dat in een jaar gebeurd is. Waarom niet wachten tot alle nutsbedrijven klaar zijn en dan pas bedenken hoe de definitieve rijrichting gaat worden? Zo kan ook de centrale bushalte een juiste plek krijgen. Maar kennelijk is dat toch te veel gevraagd. Van de denkhoofden in het raadhuis. De burger moet zelf op zoek naar de juiste weg. Het wordt een grote soepzooi. Straks zijn we ook de weg kwijt in een proef die landelijk wordt voorgesteld voor door de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Ik had er nog nooit van gehoord. Zandvoort gaat meedoen met de mengvormen. Eh... na een kort onderzoekje blijkt dat er gemengd wordt tussen de detailhandel en de horeca. Dus een soort schijnhuwelijk, die negen maanden duurt met als resultaat een nieuwe geboren mixje. De voorbeelden die worden aangegeven voor mengvormen zijn een kledingzaak die een wijntje schenkt of een restaurant waar de klanten het servies kunnen kopen. Wel even afwassen voor die tijd, voordat je het meeneemt. En andersom dan. Wat zou je in een horeca kunnen bedenken als mengvorm? Een wijntje drinken en schoenen passen. Of een biertje drinken en boeken kopen over bier. Roept u maar. Let op, de proef is wel in strijd met de wet en de 15 ondernemers die mee mogen doen met het experiment weten waar ze aan beginnen. Want er zal handhavend opgetreden worden. Meer dan twee alcoholische dranken per persoon is niet toegestaan. Wie gaat daar toezicht op houden? Juist, de te handhavers. Laten we de handhavers eens inzetten voor het te hard rijden in de straten... waar nog maar 30 gereden mag worden. En ergernis nummer 1 is fietsers en scooters op de stoep... en nog erger met een scooter of met een auto tegen de rijrichting inrijden. De taken worden groter. En het groepje handhavers steeds kleiner. Maar vaak ligt het ook aan de mentaliteit van de mensen. Want, zeg nou zelf... wie fietst er nou met zijn kinderen achterop tegen de verboden richting in?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 Om Zandvoort aankomend weekend te laten bruisen... heeft het college besloten dat alle Zandvoortse bedrijven... voor het eigen bedrijf een stalletje mogen plaatsen... met handelswaar uit het eigen reguliere assortiment. Dit mag uiteraard alleen als het niet in strijd is... met de openbare orde en de veiligheid. Zo is de verkoop van alcoholische dranken niet toegestaan. Ook moeten ondernemers minstens 48 uur van tevoren aan de gemeente melden dat er een stalletje wordt geplaatst. De melding kan worden verzonden naar info@zandvoort.nl. deep Vandaag in de Groenteman iets heel anders. Kruidenkies met geitenkaas en chorizo. Deze rijk gevulde hartige taart bereid je in een kwartiertje voor. De oven doet vervolgens de rest. Ook lekker als lauwwarm lunchgerecht. Wat heb je nodig? 100 gram chorizo, 3 takjes rozemarijn, 600 gram prei, een bakje basilicum, 4 eieren, 200 gram crème fraîche. 100 gram jonge belegen geitenkaas, 200 gram verse bladerdeeg, 200 gram cherrytomaten aan een tak, een staafmixer en een springvorm van 24 centimeter. Wat gaan we doen? We verwarmen de oven voor op 180 graden, verhit een koekenpan zonder de olie of boter en bak de chorizo op middelhoog vuur in 5 minuten krokant. Neem uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Laat een half eetlepel bakvet in de pan achter. Ris ondertussen de naaltjes van de takjes rozemarijn en snijd ze fijn. Was de prei en snijd ze in ringen. Bak de rozemarijn, prei, peper en eventueel zout in 8 minuten op middelhoog vuur in achtergebleven bakvet. Roer regelmatig en neem het van het vuur. Stap 3. Doe ondertussen 2 derde van het basilicum, de eieren, de crème fraîche, peter en eventueel zout in een hoge beker en pureer met de staafmixer. Roer de geitenkaas erdoor. Bekleed de springvorm met het bladerdeeg, verdeel de chorizo over de bodem en schep de prei erop. Schenk het basilicum eiermengsel erover en leg de tomaten aan de tak erop. Bak in circa 1 uur in het midden van een oven goudbruin en gaar. Neem uit de oven en laat het nog 30 minuten afkoelen op een rooster.